Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Ieren hebben in een referendum met een ruime meerderheid voor het homohuwelijk gestemd. Meer dan 60% van de kiezers vindt dat mensen van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen. Ierland is het elfde Europese land dat het huwelijk openstelt voor homo's. Het Ierse parlement zal de wetswijziging waarschijnlijk in juli doorvoeren. In El Salvador is de in 1980 vermoorde aartsbisschop Oscar Romero zalig verklaard. Honderdduizenden gelovigen en meerdere staatshoofden en geestelijk leiders waren aanwezig bij de plechtigheid in hoofdstad San Salvador. Romero werd in 1980 vermoord door een extreemrechts doodseskader. In Cleveland, Ohio, gaat een politieman vrijuit na het doodschieten van twee ongewapende verdachten. Een rechtbankjury oordeelde dat de politieman niet verkeerd heeft gehandeld. In november 2012 sprong hij op de motorkap van een auto waarin een zwarte man en vrouw zaten en schoot 15 keer door de voorruit. Er werd met spanning uitgekeken naar het oordeel van de jury. De laatste tijd zijn in de Verenigde Staten meer geruchtmakende zaken waarbij blanke agenten worden beschuldigd van racisme of het ten onrechte schieten op ongewapende zwarten touareg rebellen in Mali zeggen dat ze 19 Malinese militairen gevangen hebben genomen. De militairen zouden krijgsgevangen zijn gemaakt tijdens gevechten gisteravond bij de noordelijke plaats Tessit in de regio Gao, waar ook zo'n 450 Nederlandse militairen zijn gestationeerd. Bronnen binnen het Malinese leger bevestigen dat er sindsdien militairen worden vermist, maar willen verder niets kwijt. Rotterdam staat tien dagen lang in het teken van opera tijdens de jubileumeditie van de Operadagen. Het is de tiende keer dat het evenement wordt georganiseerd. De stad zelf vormt het podium, van het stationsplein tot huiskamers tot het dak van een warenhuis. De voorstellingen zijn overal te vinden. Rotterdam heeft geen eigen operahuis. Volgens de artistiek leider van het festival is dat ook niet nodig. De stad heeft meer aan het investeren in talent dan in bakstenen, vindt hij. Het weer. Vannacht wordt het vooral in het noorden en midden van het land koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond.